NOS Nieuws van 3 uur. Waterwalg moet bij de terechtkomende dag grotendeels plat vanwege een algemene staking. Onder meer personeel in het openbaar vervoer en luchtverkeersleiders leggen het werk neer. De bonden hebben de staking georganiseerd vanwege hervormingen die de Griekse regering moet doorvoeren... om in aanmerking te komen voor nieuwe Europese miljardenhulp. De actievoerders zijn vooral boos over de inperking van het stakingsrecht... en over een plan om huizen van mensen met schulden makkelijker te kunnen veilen. In de Amerikaanse staat Florida is een pendelboot met 50 passagiers in vlammen opgegaan. Alle opvarenden konden op tijd van boord komen. Sommigen moesten door de hulpdiensten uit het water worden gehaald. Zo'n 15 slachtoffers hadden last van ademhalingsproblemen door ingeademde rook. De boot bracht mensen naar een casinoschip aan de kust in de buurt van de stad Tampa. Volgens de autoriteiten heeft de kapitein levens gered door om te keren toen hij vlammen opmerkte. De brand is waarschijnlijk ontstaan in de machinekamer. Het Franse bedrijf Lactalis roept opnieuw babymelk terug. Het poeder wordt in 83 landen uit de handel gehaald, waaronder Nederland. De babymelk is mogelijk besmet met salmonella. Vorige maand besloot Kruidvat al babyvoeding uit de schappen te halen... met daarin grondstoffen van Lactalis. Of er nog meer verdachte babymelkproducten in Nederland zijn beland is onduidelijk. Bij een zware aardbeving in Peru zijn een dode en tientallen gewonden gevallen. De beving aan de zuidwestkust van het land had een kracht van 7,1. De man die omkwam werd geraakt door vallende stenen. 130 mensen zijn dakloos geraakt en worden opgevangen in tenten. De beving was te voelen tot in de Peruaanse hoofdstad Lima, ongeveer 560 kilometer verderop. Het weer nog. Vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe... en stijgt de temperatuur tot iets boven nul. Smiddags gaat het lang regenen en waait het vooral aan zee stevig. De temperatuur ligt dan rond de 6 graden. Ook dinsdag en woensdag zijn er veel buien.